En we beginnen natuurlijk dan gepast. Wat dacht je van deze alvast? Houdini, Haunted House of Rock. Hier, daar langs er we Funk Night. the place where all the creatures meet. The last building to your left on the dead end street. You Find skeleton bones outside in the pavement and torture chambers down in the basement. Webs hanging over your head. Music being played by the Grateful Dead. And spinning on the turntables back to back was no other than my main man Wolfman Jack, the MC of the night, rapping to the tunes. What's the creature from the Black Lagoon? There's a sign on the door that can't be missed. That reads enter, but at your own risk. People people been reported going in the haunted house, but never again seen coming out. You ask me if it's true, I'll leave it up to you. Here's an invite, I hope I see you tonight. invitations for weeks and weeks. We invited in all kinds of creeps like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the Adams family and the Monster Five, the Invisible Man, he be? We know he got inside the party free. One of these days they're gonna catch him red-handed, not for sneaking and free, for being a booty man. The bartender was cute, but kinda hairy, and Dracula was killing those bloody Marys. He got drunk as a skunk, started trouble all night, but everybody knew his bark was bigger than his bite. It was the only place for you to be. 200 wishes, and the party was free. And all was well until the clock struck 12. Everybody jumped up and started raising hell. tossing and turning to the funky beat. Frankenstein was there with some crazy looking chick. I think he said her name was Voodoo on a stick. She had a big fat head and a skinny body. I would be caught with her alone. That's known at a party. Ego was there with the monster crew. I seen everybody there except you. Why didn't you come? Weren't you prepared? Or could it be that you were scared? It's just not fair that you couldn't be there because you really missed a lot. I'm telling you, we really put the place down at the haunted house of rock. trying to sneak out of here? Word, man. Let's break up. This place is crazy. I'm here. Yo, Ecstasy, which way you gonna run, man? This way or that way? Yo, man, let's just get out of here. Don't make no difference which way you run. Yes, it do. Why? Because I don't want to run over you. Woody Haunted House of Rock. Belangs van de Funk Night. Zes over vijf. Dit is die Barge. Say you do. gotta let you know I'm never gonna let you go. Cause I just got to have you for myself. tried all night long, but everything I give is wrong. Like to get to know you, so I can really show you the things I do to you when we're alone. Never will mistreat you, not that kind of man. So won't you put your loving in my hand? I'm not here to tease you, I'm only here to please you. I'm never gonna ever do you wrong you want the beat. Top. Let's go out and party. party. Let's go out and jam. Yeah. Let's go out and party. party. Let's go out and jam. Yeah. Let's go out and party. party. Let's go out and jam. Yeah. Let's go out and party. party. Let's go out and jam. Yeah. Thank you. Fire was dat met Feet. Dadelijk in het uur hoor je nog George Duke, Skipper en Turner, de BB&Q Band, Bernard Wright, The Barcase, George Pettis, Sister Sledge, The sla Slave gewoon en The Controllers. Maxi is dit van Boy Ayers. Souvenir. Hot. maxi-single 1985 en een souvenir. Heerlijk op die xylofoon. Wat kan je hoor. are. En dit is George Duke. Got to get back to love. Rauw je Skipper de Turner uit Groot-Brittannië. Hier bij de Funky. langs gaat Funk Night. Skippers eternal Turner was dat. Won't Get No Better. Je kent ze waarschijnlijk wel van Thinking About Your Love. Dat was wel een hit. En dit is de BBQ Band. Hier bij WhatsApp Funk Night, de Funky. Op precies om half zes. We zijn er tot 7 uur en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. Zoals iedere week in Peters Platenparade. Veel muziek dus. Vanavond hier bij Langstraat FM girl, I have you on my mind. You a way about yourself that makes me think no one else. whether you ready or not changes camouflage. You're a different person in the dark. Changes camouflage. An intimate invasion is about to start. Mr. Dark, I'm talking dark. Blast off. coming up the vessel. You're a different person. You're a dime. Changing. Camouflage. Everybody. And instrumentation. It's about to start. Missile. Target. I'm a target. love that can't be Keys, Missile on Target kwam uit de playlist. En daarvoor hoorde je een souvenir van Bernard White. Master Rocker was dat. Komt uit 1981. En dit is George Pettis, One Track Mind. Om 12 over half zes. Hier bij The Funky. Tot 7 uur vanavond. It was a when I met her, looking sweet and she was all alone. 1981 souvenir. Sister Sledge was dat If You Really Love Me. You know you got a friend in me, baby. You can tell me just about anything in this world. Yeah, that's right. dat. Don't You Be Afraid komt de 1986, was dus zonder Steve Arrington. En dit zijn de controllers. We gaan eruit. Dadelijk na het nieuws zijn we er weer met deel 2 van Langstraat FM Funk Night. Tot dadelijk, tot na het nieuws. I'm silence. I've got to tell gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Zuid-Franse stad Lyon is een Grieks-orthodoxe priester voor zijn kerk neergeschoten en direct daarna is de schutter gevlucht. De geestelijke was de kerk aan het sluiten toen hij twee keer werd beschoten en daarbij levensgevaarlijk gewond raakte. Afgelopen donderdag werden in Nice drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk. Vlak daarvoor werd in Frankrijk een leraar onthoofd die tijdens zijn les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien. Steeds meer Europese landen schakelen over op strengere coronaregels. Vanaf dinsdag gaat ook Oostenrijk voor een groot deel op slot in de strijd tegen het longvirus. Er geldt een uitgaansverbod van 8 uur s avonds tot 6 uur s ochtends, maar volgens bondskanselier Koerts is het de bedoeling dat de regels in december weer worden versoepeld. Middelbare en hogere scholen en universiteiten gaan weer online lesgeven, basisscholen en winkels blijven open. En rond dit tijdstip geeft de Britse premier Johnson een persconferentie waarin hij waarschijnlijk ook strengere regels aankondigt. Bijna 1 miljoen Filipijnen worden geëvacueerd omdat een krachtige tyfoon de eilandengroep nadert. De inwoners van het zuidelijke deel van het hoofdeiland Luzon moeten elders worden ondergebracht. De tyfoon met windstoten van zo'n 265 km per uur komt morgen aan land samen met hevige regenval. Het is een van de sterkste stormen die de Filipijnen zal treffen sinds tyfoon Haiyan in 2013. Toen vielen daarbij meer dan 6300 doden. En de 22-jarige Pools-Belgische YouTuber Kasper Psibilski is overleden na ruim een week vermist te zijn geweest. Psibilski is beter bekend onder de naam Kastiop en werd vanochtend doodgevonden in een kanaal in het Limburgse dorp Stijn, vlakbij de grens met België. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Kastiop werd voor het laatst gezien in zijn auto bij het verlaten van zijn ouderlijk huis in Hasselt. De YouTuber had 290.000 abonnees op zijn kanaal met video's waarin hij onder andere zelf games speelde. Het weer vanavond vanuit het westen wolken en regen bij een matige aan zeevrij krachtige zuidenwind. Vannacht is het ook vaak droog bij 10 tot 13 graden. Morgen wordt een regenachtige dag met temperaturen tussen de 15 en 17 graden, waarbij het smiddags ook af en toe droog kan zijn. Tot zover het radionieuws. Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Info en hits. Oké. Okay. Funknight. College. Vanaf maxi-single Romeo Where's Juliet was dat. Precies. Dit is langs hadden we een Funk Night, zoals ik al zei, tot 7 uur vanavond. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters verraden. En deze meneer, deze meneer ken je waarschijnlijk wel, Delbert Wilkins ofwel de chef. Delbert Wilkins here with the Brixton Posse. And we are here to lay down some bombastic rhythms, you know what I mean? <laughs> it was specially remixed by Big Winston, so if you don't like it, blame him, you know what I mean? This one is the biggest. God, these are crucial times. It's really rougher. These are crucial times. I've had enough. These are crucial times. Uh, let's agitate. These are crucial times. Uh, let's rock the set. street sheet, you know what I mean? Wicked side, yeah. Oh yeah, this is the age of high technology. But if you can work it out, you must be from another galaxy. Cause that stuff don't mean nothing when you're out here on the street. You're stuck for cash, you're stuck for a job, and something's stuck to your feet guy. rocky, rocky, rocky guy. big mountain. Get a job, these are cool. Nah, man, listen, you gotta be optimistic, right? Cause I look at it this way. Jobs are like flare trousers. Pretty soon they'll go out of fashion and you won't be able to give them away. You know what I mean? Get a job, get a job. Rocket guy. Get a job, baby. Everybody sing along. Get a job, baby. Get a job. These are crucial times. Yeah! get paid. Everybody wanna be different, but they wind up just the same. Don't believe what's in the papers, don't copy what's on TV. Why take secondhand opinions? You can get new ones from me. crucial times, well, it's really rough. These are crucial times, goddamn, we've had enough. These are crucial times, yeah. Get on the case, these are crucial times. kent nog wel uit die BBC-serie. Komische serie, dan zie hij de kok. De chef heet hij dan. Dus Delbert Wilkins heeft eigenlijk maar één nummer gemaakt. En dat is deze. Geen hit of zo geweest, maar wel heerlijke, heerlijke funk. Hier om, ja, 14 over 6. Souvenir nu van Rick James. Hier is Pimp, de Simp, 83. Sega. What's happening, baby? You know you're sitting on a gold mine. You need to follow me. Uh, you could make lots of money. And of course, I can dress and dress and be the funniest. Mary chose a pimp. He put her on the street. It was no accident. She was found in a hotel suite, face down on the floor. and no one even seemed to care that Mary had a pimp. Ooh, yeah. Mary had a P.I.M.P. I P-I-M-P. I wanna tell you, Mary had a pimp. He was a real pimp. Mary had a P.I.M.P. And I said, Mary's going crazy. Mary's gone out of her mind. Christmas party. She's a pimp's delight. And now she's gone and he's still left to carry on. It's so wrong, so wrong. pimp. Yeah, yeah, The simp. Uh, excuse me, baby, but my name is Don Wanda, and I wonder if I could buy you a drink, cause I got something I need to run on you. comfort of a silver. know. Mary's going nuts out in the rain, selling her body for pain, giving all her money to some chump so he can dress funny. B-I-M-E-M-A. And I'm gonna say Mary's going crazy, Mary's going out of her mind. Didn't she know the price she had to pimp, you simp, you're on the street. Running your game on all the girls you meet. Fake diamonds on your fingers and Cadillac cars. Trying to catch a girl at a local bar. So you catch her in your school and you teach her the game. Next thing you know, the girl is gone insane. Now she's lost at the cause of a trick she's turned. She's just another hoe who just been burned. Oh, Mary had a pimp. Yeah. Mary had a P-I-M-P happy. Hey, it's gotta be a bit. Merry happy. So rock my world, rock my world, girl, rock my heart. Would you please rock my daydream? Could I be losing touch with reality? Said I keep on waiting for that kiss of fire. I need a spark of love to come and rescue me. So come on, use me up, wear me out, make me jump, make me shout, release me from these chains of misery. Hey, hey. come on say you love me. Loving you, I can't go wrong. Come on, baby, say you want me. Every night, all day long. Rock my heart, rock my heart, rock my heart. Rock My World. Rock My Heart, zo is het eigenlijk. En Rock My World, ken jij hem, eh, Arno? Eh, nee, niet helemaal. Maar hij nee? klinkt wel lekker. Ja, hij klinkt wel lekker, hè? Ja, <laughs> jij komt even langs. Je zat te luisteren naar... Eh, nou, zat een eh, funk dacht ik, hè? Ik kon niet stil blijven zitten. Je ja, ja. moet even naar Mark toe. Je, je zat er gewoon in die auto gewoon op en neer te... Heerlijk. <laughs> Altijd lekker programma, Mark. Heerlijk om ah. zo'n weekend in te beginnen. Hè? Ja, dank je. Dat geldt trouwens ook voor jouw programma. En helaas, dit, deze week ging het even niet, hè? hadden we probleempjes. Maar het is opgelost. Dank eh, daar kan het Gelukkig wel, ja. Ja, want deze tafel was even kapot. De mengtafel eigenlijk. En we konden niks meer. En ja, jij zit net op die dinsdag dus. Maar ja, Zo is, Ja, maar dinsdag dan ben je er weer. Zeker. Ik heb er weer zin in. Heb jij weet je al een beetje wat je gaat draaien dan? Of, eh? Ja, soms wat dans en soms wat eh, lekker gauw oude de jaren 60 en 70. Dat ja, jij draait altijd heerlijke muziek, ook vooral jaren 60, jaren 70, nieuw ook, heel vaak. En eh, funk hoor ik ook heel vaak voorbij komen. Doe jou, jouw plezier. Ja, dank je. Ja, heb een plaatje voor jou. Ja, geweldig. Ja, ja. Maar ja, over funk gesproken, je hebt hier ook vier weken op dit tijdstip zit te draaien om mij een beetje... Eh, ja, ik was met mijn gebit bezig en een hoop gedoe. En jij zei van, oh, kom, eh, dat doe ik graag. En uh, jij hebt er een heerlijk spektakel van gemaakt in ieder geval. Nou, dankjewel. Het was een feestje om te doen. ja, het was ook een feestje om naar te luisteren eigenlijk. Nou, merci. <laughs> nou, het is voor herhaling vatbaar natuurlijk. Als Zeker, als je kunt, dan Dan bel ik jou meteen op. En, ja. Ik kan toch niet op vakantie nu dus. Nee, nee, we kunnen nergens naartoe. <laughs> Rottige corona, bah. Erg, hè? <laughs> oh, wat erg. Ah, je moet het voordeel zien, maar. Hè? Ja, oké, ja. En niemand kan uitgaan vanavond. Dus. Nee, oh helaas. Ja, je zou eigenlijk een, eh, een, virtuele uitgaansavond moeten organiseren. Nou, misschien kunnen we het een keer doen hier zo. Ja, dat doen we gewoon hier. Ja, de camera's hierbij hangen, we doen het wel meer. Die komen, hè, die camera's. Eh, ja, die komen. Ja, zeker. Ja, dan maar een beetje dansmuziek draaien. Ja, zo kunnen we zomaar hier een eh, avondje... Ja, lekker gewoon. Peter erbij dan, want die zit ook op... ja, we maken gewoon een heerlijke zaterdagavond van, zeg maar. Goed idee, hou me erin. Heel goed, heel goed joh. Nou... Dankjewel voor het langskomen. Eh, ja, even koffie drinken nog. En eh, we horen jou eh, Aanstaande, dinsdagavond tussen 8 en, en 10. Zeker. Hier bij Langstraat FM. your body move, get in your groove. The music pump will make you jump. Your head sway, your hands sway. The funk is gonna get you, yeah. The funk is gonna get you, yeah. En dit is Kechni zonder Lazy. Sundown on Sunset. hier bij langs hadden Fun Night. Sundown on Sunset. En dit is Snooky. East the pay. Nog 22 minuten lang. Daar hoor je Peter Sterrenburg hier bij Langs Harderweg. Dit is de Funky. de jongens van Slave en de jongens en meisjes van Aura is eigenlijk hetzelfde. Want Aura was een eh, ja, zeg maar, spin-off van Slave. En later eh, werd Aura dan weer Deja. Dus nou ja, in ieder geval allemaal dit soort sounds. Komt in 2015, 2015, dus nog redelijk nieuw. Cross my broken heart, boy. Cross my broken heart for you. I'm gonna That's my broken heart, boy. Swear I'll never part from you. I want you to be mine. En wat nou zo leuk is, deze van de Jets. Ja, de Jets ken ik wel en draai ik regelmatig iets van. Maar deze kende ik nog niet. Maar eh, ja, dank je Arno. <laughs> Arno van de Meerakker die draaide mijn tijdje terug hier op de zaterdagavond. En toen kwam deze zomaar in de playlist. Hier wel Langs de wens. Funk Night. Je kent hem nog wel, die van eh, Change of Heart. Die LP en dat nummer dat erop stond. Geweldig, een aantal weken terug hier ook nog gedraaid als souvenir. En over souvenirs gesproken, dit is de Johnson Crew. Red Hot Mama komt uit 85. Daarna nou, hoor je nog Jimmy Gohorn. Als we die nog halen in ieder geval. En daarna, als hij er is, Peter Sterrenburg. Peter, doe het maar rustig aan, want eh, we hebben nog twee plaatsen te gaan, hè. Michael... Heel wat zeg nou? Michael Johnson, ja, zo heet hij ook. En zijn groep, dat heet, die heette de Johnson Crew. Maxi uit 1985, Red Hot Mama was dat. En we gaan naar Red Hot uit. Arno van de Meerakker, bedankt <laughs> voor de info en de gezelligheid en de koffie. Dadelijk naar het nieuws hoor je Peter Sterrenburg in Peters parade. We gaan eruit met Jimmy Gohorn, Let's Do It. Fijn weekend. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. If you wanna make love all night, the time is right. Let's do it, let's do it. wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair.